start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen tot gemeenschapszin. Volgens hem moeten mensen niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Het lijkt volgens de koning steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen, zoals de kerk, het café en sportclubs, verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl, zei hij. De koning refereerde ook aan nepnieuws. Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven. En Twitter maakt het debat soms bitter, zei hij. Volgens hem kan hierdoor iets essentieels verloren gaan. Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kersttoespraak aandacht gevraagd voor het lot van kinderen. Die worden getroffen door oorlogen en armoede. In deze kinderen herkent hij het lot van het kind Jezus. Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad noemde de paus gebieden en situaties waar kinderen het slachtoffer zijn. Hij noemde onder meer het conflict tussen Israël en de Palestijnen, Syrië, Jemen en Myanmar. De paus sloot af met het Urbi et Orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld. Er is twijfel over de doodsoorzaak van het Nederlandse model Ivana Smit. Zij overleed begin deze maand in Kuala Lumpur. Uit Maleisisch onderzoek blijkt dat ze is gevallen van grote hoogte, maar een Nederlandse forensisch patholoog heeft letsel aangetroffen dat niet past bij die lezing. Ook de advocaat van de nabestaanden betwijfelt de betrouwbaarheid van de Maleisische onderzoeksresultaten. Het lichaam van Smit werd eerder deze week vrijgegeven. Gisteren is het direct na aankomst in Nederland onderzocht door de forensisch patholoog. Het weer overwegend bewolkt, maar wel droog. Soms ook zon en het wordt een graad of 9. En er staat aan zee veel wind. De wind neemt morgen af en dan is er verder veel... Eh, smiddags ook zon weer, maar ook wat regen. En het wordt dan een graad of 7.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 And I saw him in through his disguise. you a hopeful Christmas. I wish you a brave new year. All anguish, pain, and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said that he snow at Christmas.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 another Christmas. don't forget the love under the Christmas tree. He was born The stories told, we remember Christmas Day when winter days grow cold. With the time it passes by, we put away we live and wonder why we can't remember him.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 Yeah, children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling! Am I dreaming? Am I dreaming? whoa, whoa, whoa. en stuur u allemaal fijne dagen en een voorstel.